uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Zuid-Duitsland worden nog altijd twaalf mensen vermist... na het dodelijke treinongeluk van gisteren. Het is mogelijk dat ze zwaargewond in het ziekenhuis liggen... en nog niet zijn geïdentificeerd. Maar volgens de autoriteiten is er ook een kans... dat er nog lichamen onder de gekantelde rijtuigen liggen. Het ongeluk gebeurde iets na het middaguur... in de buurt van Kamerspart in Keertje. Een regionale trein met zo'n 140 passagiers ontspoorde. Een deel van de wagons stortte van een helling. Zeker vier mensen kwamen om en 30 inzittenden raakten gewond. De leider van de in Mexico gebaseerde kerk, van, kerk Licht van de Wereld... heeft schuld bekend aan het misbruik van drie meisjes... maakten de aanklagers in de zaak tegen hem bekend. Nason Joaquin Garcia zit al drie jaar vast... maar had de beschuldigingen steeds tegengesproken. De 53-jarige kerkleider werd drie jaar geleden opgepakt in Los Angeles... onder meer op verdenking van het maken van kinderporno... en verkrachting van minderjarigen. Er is een tweede partij champagne opgedoken waarin vermoedelijk harddruk MDMA zit. Het gaat ook nu om drie liter flessen van het merk Moët Chandon, zegt het Federaal Voedselagentschap in België. In februari kwam de Nederlandse eh, Voedsel- en Warenautoriteit met een waarschuwing naar de Fonds van de Druk. Toen leidde het drinken van de champagne in Duitsland zelfs tot een sterfgeval. Het Franse ministerie van Cultuur heeft de oud-directeur van het Louvre, Jean-Luc Martinez, op non-actief gesteld. Na zijn directeurschap werkte hij als werelderfgoedambassadeur, maar uit die functie is hij nu ontheven. Hij wordt verdacht van corruptie en betrokkenheid bij kunstdroof. Het Louvre-filiaal in Abu Dhabi zou met medeweten van Martinez gestolen Egyptische kunstschatten hebben aangekocht. Bij die aankoop waren papieren vervalst. Martinez zegt zelf dat hij van niets wist. Het weer, het is fris, tussen de 8 en de 13 graden...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 In Noord-Holland is het bijna gedaan met de avondspits. Het is nog wat langzaam rijden op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Den Helder.